No, you can't control yourself any longer. Zaterdagavond, dat is het. Een hele bijzonder goede avond. Tot 7 uur is het. Langs ADWM Funk Night. conga, don't you fight it till you try to do that conga beat. shake your body, baby, do that conga.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 Hier bij hadden we een Funk Night. Sure has been a long time. En dit is Rockwell. was en Genie of Love van 1986. 12 over 5 hier bij Langs Hadden Funk Night. Back Russian is it. Come back to me. Daarna hoor je Leon Haywood en TV Mama. to contain my composure. When I look at her, I get hot flashes all over. She's a natural. so clean. She looks so good in her designer jeans. She's got the motions that starts my adrenaline flowing. She makes me hot. She really got me going. My biorhythms are rhythmically out of control. Her spurs, her curves really rack my nerves. Cause she's a natural. bij Langs een Funk Night. Dat was Stevie Mama uit de playlist. En dadelijk bij de Funky hoor je nog Maxine Singleton, Jackie Boy en The Bad Bunch. Latoya Jackson, Barkeys, Mercy Mercy, Bobby Nunn, 29 en Gwen McRae in het eerste uur. En daarna nog een uur vol met funk, disco en soul. Hinton Battle is in Physical Habits. 10 voor half zes precies. Whoa. from addiction deep within. One I can't ignore. I can't get satisfied. So I got to reach for you. This so good, cure. physical too good underneath my skin. Every time I get to you, I'm feeling good again. You're my medicine. Whoa. Oh, oh, oh. your door, craving more of you. How could I turn away when you said you wanted to? Whoa, whoa, there's a so happy, so good, symptom and the cure. I can't stop this feeling, a paradoxical show, a physical habit, too good underneath my skin. Every time I can't get to you. free. Based my condition, I found hope on your healing love. Yet I turn away when you said you want me to. Woo woo, physical heaven, so good, symptom and the cure. I can't stop this feeling. It's a paradox for sure. A physical habit, too good, underneath my skin. And every time I get close to you Singleton, You Can't Run From Love. Langs hadden we hem Funk Night 1 voor half 6. Hier is Jackie Boy and The Bad Bunch. Eye to Eye. Jackson, Think Twice, Souvenir 1984 was al 7 over half 6. Dit zijn de barkeys bij de Funky Certified True. Nou je Mercy Mercy. get you all certified. you. you. you. van eh, de Barkeys, Certified Truth was dat. Als het goed is komt het uit 1988, als ik het goed heb in ieder geval. En dit is Mercy, Mercy. Een projectje die maar eh, twee platen heeft opgeleverd. In 1984 en 1985. Dit komt uit het laatste jaar dus, 85. Het draait allemaal om Colin Young. Die heeft het gemaakt en ingezongen. What are you gonna do about it? Hier Langs hadden we een fun night. We zijn tot 7 uur vanavond. in een private party. En dit is 29, 29 The Rap. Souvenir 1981. 29. En 29, The Rap, was een zoen in 1981. Het eerste uur besluit we met Gwen McRae. Doing it! Tot het nieuws van 6 uur. En na 6 uur dan hoor je deel 2 van Langs de Funk Night, aflevering 139. Tot zo! uw duur betaald reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. De dierenbescherming vangt elk jaar duizenden honden op die intensieve zorg en training nodig hebben. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. Geef deze kwetsbare honden een nieuwe kans. Steun de dierenbescherming met 3 euro per bericht. SMS hond naar 4333. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het wereldwijde aantal coronabesmettingen is opnieuw met een recordaantal gestegen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt de afgelopen dag bijna 238.000 nieuwe gevallen... waarmee het totaal op bijna 14,25 miljoen staat. En uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer blijkt dat het aantal coronadoden wereldwijd de 600.000 is gepasseerd. De VS is koploper met meer dan 142.000 slachtoffers en 3,77 miljoen besmettingen. Nederland telt tot nu toe ruim 51.500 besmettingen en 6136 coronadoden. Veel prominente Amerikaanse politici eren de op 80-jarige leeftijd overleden democratische politicus John Lewis. Hij was 33 jaar lid van het Huis van Afgevaardigden en streed tientallen jaren voor burgerrechten van minderheden in de Verenigde Staten. Lewis was een van de zes activisten die onder leiding van Martin Luther King in de jaren 60 protesteerden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Hij kreeg in 2011 van president Barack Obama de allerhoogste Presidential Medal of Freedom uitgereikt. De stichting Zeeland Tolvrij wil dat er een referendum wordt gehouden over het steunpakket dat het Rijk heeft afgesproken met de provincie als compensatie voor het niet verhuizen van een kazerne naar Vlissingen. In plaats daarvan krijgt Zeeland onder andere een extra beveiligde rechtbank en een gevangenis, maar Stichting Zeeland Tolvrij vindt dat niet genoeg en wil ook dat er op de weg van Terneuzen naar Goes niet meer hoeft te worden betaald. De stichting gaat nu op jacht naar de bijna 6000 handtekeningen voor een referendumaanvraag. En Groot-Brittannië is met ruim 45.000 coronadoden het Europese land dat het zwaarst is getroffen door de pandemie, maar er worden geen dagelijkse cijfers meer verstrekt uit angst voor telfouten. De Britse overheid kreeg veel kritiek van wetenschappers die zeiden dat de gepubliceerde aantallen sterfgevallen veel te hoog waren en dat de tellingen niet klopten. De Britten tellen iedereen mee als coronadode die besmet is geweest en later overlijdt, ook al is die persoon genezen verklaard en later ergens anders aan dood gegaan. Er komen nu meer controles bij de tellingen. Het weer vanavond klaart het verder op. Komende nacht is er kans op mist en de temperaturen liggen rond de 14 graden bij een zwakke tot matige, meest westelijke wind. Morgen wordt een zonnige dag bij 21 tot 26 graden met later meer bewolking en kans op een bui. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. De kermis in Dongen gaat dit jaar definitief niet door. De exploitanten hebben de gemeente laten weten dat het organiseren van een kermis met de huidige maatregelen financieel niet haalbaar is. In de afgelopen dagen hebben de gemeente Dongen en de organisatie Kermis Dongen volgens de gemeente in goed overleg alle denkbare scenario's, opstellingen en mogelijkheden uitvoerig bekeken. Ook is met de hulpdiensten overlegd. De kermis zou oorspronkelijk van 10 tot en met 14 juli plaats hebben. Gekeken werd naar verplaatsing naar augustus. Dat gaat nu dus ook door. Volgend jaar gaan de gemeente Dongen en Kermisdongen opnieuw om de tafel zitten. Mits de maatregelen toelaten. De Dongense Kermis voor 2021 te organiseren. Tussen de Gasthuisstraat en de Montjeur-Vulkerstraat in het centrum van Kaatsheuvel komen 139 nieuwe woningen. 63 duurzame sociale huurappartementen en 76 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Het gaat om een project van Hoefnagel Projectontwikkelingen en Wooncorporatie Cassade. Het gebied krijgt de naam Park Wijtenburg. De gemeente Loon op Zand is positief en werkt mee aan de aanpassing van het bestemmingsplan Meld Cassade. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en later dit jaar aan de omgeving gepresenteerd. De eerste plannen voor dit jaar ontstonden al ruim 10 jaar geleden. De afgelopen jaren werd het plan aangepast tot alleen woningbouw. Inmiddels is het terrein leeggemaakt. Fietsen die al een lange tijd ergens staan in de gemeente Waalwijk... worden vanaf 20 juli voorzien van labels. Het gaat om zogenaamde zwerffietsen op het Vredesplein in Waalwijk... en bij een aantal bushaltes in de verschillende kernen. Waar mogelijk controleren we of de fiets als gestolen geregistreerd staat. Al dus de gemeente Waalwijk. Als de fiets er na 28 dagen nog staat, dan komt er een sticker op de fiets... Hierop staat dat we de fiets na twee dagen zullen verwijderen. Eigenaren van de fietsen krijgen zo 30 dagen de kans om hun fiets te verwijderen. Een 51-jarige man uit Sprangkapelle heeft dinsdag gedreigd met zijn auto een woning aan de Adriaan Brouwerstraat in Kaatsheuvel binnen te rijden. De man was met zijn auto naar de Adriaan Brouwerstraat gereden. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat de auto in de voortuin van de woning stond. De man werd aangehouden voor bedreiging. De politie doet verder onderzoek in deze zaak. En dit was het. Meer nieuws vind je op onze website langstraatmedia.nl. Funk Funknoise. Circle City Band belangstelling bij Funk Night. My Place was dat. En hier in deel 2 is Profit and Night Jewel. Hier is Tonight. George Duke, 1985 van de LP Thief in the Night. Dat was Jam. Daarvoor hoorde je Prophet and Night, Jewel and Tonight. Bijzonder werkje. En dit, dit is een souvenir. Die Barge. Stop, Don't Tease Me, 1983 schrijven. Het is 14 voor half 7. Tot 7 uur zijn we met de Funky. En na de Funky hoor je de lekkere popmuziek met Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Cause you always got to de playlist die we langs hadden met Funk Nights. 4 voor half 7, dit is Tony Lee. Ook uit de playlist Nightlights. Nou, je souvenir van Climax Alter Out. En dat komt uit 1982. Alter out, souvenir 1982, 4 over half 7. Dit is de Funky. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. Op de zaterdag, dus zoals ik al zei. Langs naar de Funk Night. En hoort deze ook wel in thuis. André Simon, Dance Electric. Dance, dance, dance electric. The rhythm is love. Love your enemies. There isn't much time. There isn't much time. Look, I will falling. A rhythm this house of blinded hypocrisy. Here, a master garland. This isn't what it wanted us to be. Got to dance, dance electric. Listen to the rhythm of your soul. Dance, dance electric. We better love each other. It's almost time to go. Don't, don't make you happy. To give another someone your own smile. Dance, dance electric. Never mind your hatred. Try brand new style dance. Dance electric. Listen to the rhythm of your soul. Dance. Dance electric. love each other. time to go. We, we love, love all, all enemies. We better love each other. It's almost time to go. See the light inside of us. Stuck in we live a life Whatever you do, don't you let your go dark, my love. It's the only that you will ever have. dance, electric? Listen to the rhythm of your soul. Thank you. hier bij The Funky. En dit komt uit de playlist Carlin Harding en de disco funk Moving On. Hier Know je Transmission en Mystery Lady. Touch me. You said you wanna love me, take away my sorrow, leave me to a brighter day. You got me. deze dame. Carolyn Arden was het en Moving On. En zoals beloofd is het Transmission Mystery Lady. Hier belangrijk aan de Funk Night, kwart voor zeven precies. Mission, zoals gezegd, set Mystery Lady om 12 voor 7. En raad eens wie we aan de lijn hebben. Arno van der Meerakker, als het goed is in ieder geval. Jazeker. Ah, daar ben je. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Hey, hey, jij bent een beetje muziek aan het luisteren, of... Eh? Ja, ik was aan het Moest ik even boodschappen doen. Ik denk, nou, ik zet Mark even op en dat is altijd leuk. En dat klinkt lekker. Nou, lekker. <laughs> Dankjewel, ja. Ik, uh, leuk dat je in ieder geval opbelt. Eh, jij zit hier iedere dinsdag Tussen 8 en 10 natuurlijk met het veel bekendere programma Arno en Friends. Ja, dat klopt. En als ik er niet ben, dan ben jij er, hè? ja, dat klopt. Alleen met weinig friends dan, maar <laughs> dat ah, maakt niet uit. Dat het, is altijd een heel leuk programma in ieder geval om te doen. En om naar te luisteren natuurlijk, want dat doe ik ook iedere dinsdag tussen 8 en 10 natuurlijk. Op Langstraat FM. Nou Arno... Oh, je hebt een lekker programma. klinkt lekker. Nou, dankjewel Arno. Vind ik altijd fijn om te horen. Ja. <laughs> nou, in ieder geval... een mooie avond van, Ga ik doen. Jij ook. Ik luister nog even. Leuk. en we spreken elkaar. En we spreken elkaar weer. Oké, dankje dank je Arno. Okay, dank je. Groetjes. En dit is Slave. The World Is Out. Je hoort daar de remix van natuurlijk. hier vaak de LP-versie voorbij komen. Maar dit is zo een keertje de Extended Remix. En dat klinkt toch heel anders. Altijd even aan wennen, maar ach, hij is lekker hoor. Toen Souvenir dus uit 1985 was dat. En dit is de laatste hier. Voor deze uitzending in ieder geval Jeff Lorber, Best Part of the Night. Tot exact 7 uur het nieuws. En daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenpraten. Geniet met hem! us. See if we can stand the test of time. Daydreaming. tonight. een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed.